Citydijkers met het NOS Journaal. Het apenpokkenvirus is inmiddels in 12 landen opgedoken... waar het virus normaal gesproken niet voorkomt. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie hebben nu ook Israël en Zwitserland gevallen bevestigd. Normaal komt het virus vooral voor in West- en Midden-Afrika. De WHO gaat ervan uit dat er nog meer gevallen op zullen duiken... omdat meer landen extra op het apenpokkenvirus gaan controleren. De Oekraïense president Zelensky roept op tot verdere sancties tegen Rusland. In een videoboodschap zegt Zelensky dat hij daarover een gesprek had met de Italiaanse premier Draghi. Volgens Zelensky is de situatie in de Donbass, het gebied in het oosten van Oekraïne, nog steeds zeer ernstig. Het Russische leger valt daar volgens hem verschillende steden aan. De Oekraïense ambassadeur in Polen wil dat de Europese Unie meer financiële hulp aan Polen gaat bieden voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Wat de ambassadeur betreft zou het moeten gaan om miljarden euro's. Zo moet voorkomen worden dat de opvang van vluchtelingen niet wat hij noemt ten koste gaat van het Poolse volk. In IJsselstein is bij een zwaar verkeersongeval een dode gevallen. Het gaat om een man van 29 uit die Utrechtse plaats. Hij was de bestuurder van een van de vier auto's die bij het ongeluk betrokken was. Nog eens drie anderen raakten gewond, twee moesten naar het ziekenhuis. Hoe het ongeluk in IJsselstein precies kon gebeuren, weet de politie nog niet. In Losser, in de buurt van Enschede, zijn 20 mensen gewond geraakt... bij een ongeluk met een huifkar. Ze maakten met de kar een rondtocht door het dorp... omdat hun voetbalteam kampioen was geworden. De huifkar kantelde toen hij een bocht moest nemen. De 20 gewonden liepen daarbij onder meer botbreuken op. Het weer, de dag begint droog en overdag is het zonnig met weinig wind in 20 tot 24 graden. Vanaf maandag wisselvalliger met af en toe flinke buien. Dit was het NOS Journaal.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 When you'd say that kind of thing I'd be excited Got me hoping maybe one day you would meet it Always thought I'd only make a fool of someone else Now you've only gone and made me make one of myself I should've been more conscious how you spoke to me Cause when we fight you give me space and I communicate And for a while I thought that's what I should appreciate Maybe I was holding on to what I thought you were But when you think too hard eventually it starts to hurt The version of you in my head now I know wasn't true Young people fall for the wrong people, guess my one was you I was getting any flight so we could make it work You'd ignore me, could've told me you were seeing her Kinda hate myself for justifying your mistakes Took a minute but I had to learn the hard way Who are you to tell me I can't be heartbroken? Baby, you had the chance, the door for you was open If it's what you need to tell yourself to sleep at night Pretend I haven't found a man who finally treats me right I guess the flowers aren't just used for bigger apologies. I guess I should have been more conscious how you spoke to me. Cause when we fight, you give me space and I communicate. And for a while, I thought that's what I should appreciate. Maybe I was holding on to what I thought you were.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 So the story goes. I get scared of the dark and I I never even noticed rooms were made bright by you. Oh, you love me more than anyone. Yeah, we were up so high. We were lost and we were young, but you were mine.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 Gesprekken met mezelf in deze poos dan rij ik solo, solo, solo. Aan het einde van de dag dan rij ik solo, solo, solo. Baby, ik besef de hele wereld heeft gezien. Ik was niet altijd even clean. Ik weet dat ik je niet verdien. Ik heb je veel te vaak vernederd en verwaarloosd. Ik was mean. Nu huil ik als een kind. Geloof me, karma is een bitch. Nu ben je liever solo, baby, liever alleen hoop ik ergens dat jij me vergeet. En als ik kijk op de crème, is het net of je leeft.